4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Honderden Ecuadoranen zijn in de hoofdstad Quito de straat opgegaan als steunbetuiging aan de regering. Ze zijn het eens met het besluit om Wikileaks-oprichter Assange politiek asiel te verlenen in Ecuador. Ze kwamen samen bij het paleis van president Correa en droegen bandana's met foto's van Assange en teksten over de vrijheid van meningsuiting. Bij de Britse ambassade in Ecuador zijn er al enkele dagen kleine protestacties. Het gebouw is bespoten met graffiti uit woede over het dreigement van Groot-Brittannië... om Julian Assange uit de ambassade van Ecuador in Londen te halen. De Britten willen hem uitleveren aan Zweden vanwege een verkrachtingszaak. Saif al-Islam, de zoon van de voormalig Libische leider Gaddafi... moet begin volgende maand in Libië voor de rechter verschijnen. Uit die aankondiging blijkt dat de Libische justitie er niet voor kiest... Saif over te dragen aan het internationale strafhof... dat Saif in Den Haag wil berichten. Waar het proces wordt gehouden is niet bekendgemaakt... maar het gebeurt mogelijk in Zintan, een plaats in het westen van Libië... waar Saif door een rebellengroep wordt vastgehouden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA stuurt opnieuw een robot naar Mars. Het apparaat moet onderzoeken of de kern van Mars hard is of vloeibaar, zoals de kern van de aarde. De aankondiging van de nieuwe missie komt twee weken na de landing van Marsverkenner Curiosity op de rode planeet. Volgens de directeur van NASA heeft de verkenning van Mars de hoogste prioriteit... en zal de nieuwe robot ervoor gaan zorgen dat de mysteries worden ontrafeld. Het is de bedoeling dat de raket met de nieuwe ruimterobot InSight in 2016 wordt gelanceerd. Het weer vannacht droog, lokaal kans op mist, een graad of 15. In de ochtend eerst zon, daarna bewolking en kans op een bui. De middagtemperatuur is 22 of 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. Goedemorgen. Zo, na twee uur praten met heel veel bellers over eh, de ouderenzorg... gaan we, gaan we eh, naar muziek luisteren het komende uur. Er zijn nog allerlei bellers die het nog proberen, maar eh, helaas, we gaan, we gaan verder met muziek. En eh, dat doen we straks in een muzikale reis rond de wereld in drie nummers. Maar eerst gaan we luisteren naar Daryl Hall en John Oates. like the bird dat met Am I Forgiven? Ja, dan is het tijd voor de muzikale eh, rondreis. muzikale reis rond de wereld in drie nummers. Daar zijn we twee maanden geleden mee gestart. En vanmorgen gaan we verder in Indonesië. Indonesië, ja, Indonesië. Dat biedt als geen enkel ander land een verscheidenheid aan landschappen, volkeren, culturen, tradities, flora en fauna. Er zijn bijvoorbeeld uh, kilometers brede zandstranden als verraderlijke jungles. Metropolen die de sfeer ademen van het heden als tempels die getuigen van een rijk verleden. Er zijn met sneeuw, bedekte bergen en er zijn onheilspellend rommelende vulkanen... en talloze volkeren met allemaal hun eigen cultuuruitingen. En als het gaat om muziek, popnummers die eh, uitgesproken zijn over Indonesië... en die hier een beetje bekend zijn, die zijn heel schaars. Maar ehm, in 1980 haalde een Indonesisch volksliedje over de liefde... ineens de nummer 1 positie in de top 40. Dat was Masada van Sayang E. Ayang E van eh, Masada. Eh, dat is dus een Indonesisch liedje. En van de Indonesische archipel reizen we door op deze muzikale reis rond de wereld. Naar Australië. En het bekendste nummer over dit land is eh, van Man at Work. Down Under, je kent het wel. Maar de vraag is, gaat het liedje eigenlijk wel over Australië? Want in dat nummer heeft de ik-figuur allerlei ontmoetingen... met een strange lady en een Brusselse broodjesverkoper. En ook nog eens iemand uit Bombay. Die Brusselse broodjesverkoper blijkt dan uit Australië te komen. En volgens hem vloeit het bier er rijkelijk en mompelende mannen van binnen. En tenminste, zo wordt het beschreven in dat, in dat liedje. Over het land van de backpackers zelf wordt vrij weinig gezegd in het liedje. Je zou misschien wel kunnen zeggen dat het eigenlijk meer gaat over Australiërs eh, elders. Maar goed, hoe dan ook. Down Under van de Australische band Man at Work blijft voor altijd gekoppeld aan dat prachtige land. full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. Down Under van de Australische mannen van Man at Work. Ja, van eh, Indonesië via Australië reizen we door. Steken we die enorme, onmetelijke stille oceaan over naar Argentinië. Tegen de klok in eigenlijk. En daar in Argentinië, daar eh, komen we aan voor het volgende liedje. Dat geschreven is door Tim Rice en Lloyd Webber. En liefhebbers van musicals dan, weten dan meteen waar het over gaat. Want eh, die twee mannen zijn, eh, zijn verantwoordelijk voor een hele hoop musicals. Eh, bijvoorbeeld Jesus Christ Superstar schreef ze ook. Maar ook Evita. En het liedje uit Evita is natuurlijk Don't Cry For Me Argentina. nummer gaat over Eva Perón. De tweede echtgenote van de Argentijnse president Juan Perón. En het wordt gezongen vanuit, uh, vanuit Ewa. Eh, zij vraagt het Argentijnse volk om begrip voor haar populaire status. Ze heeft nooit gevraagd om roem en geld. Het was een, uh, ze was van eenvoudige komaf en ze kwam daar helemaal aan die top. Maar zij ziet wel in dat het voor het Argentijnse volk net lijkt... alsof ze uitsluitend geeft om de roem en de rijkdom. En om zich dus eh, te verexcuseren naar het volk sinds ze dit lied. En we horen hem in de versie van Julie Covington uit 1977. Don't Cry For Me Argentina. beautiful. Don't Cry For Me Argentina. Ja, ik, kende hem eigenlijk vooral van, eh, van Madonna. Die heeft hem natuurlijk gezongen voor de, voor de film. Maar dit was het origineel van eh, Julie Covington. Eh, dat was de laatste stop voor vannacht in onze muzikale reis om de wereld. We zijn dus in Indonesië geweest, we zijn in Australië geweest... en we sloten af met Argentinië. Volgende week gaan we verder met de muzikale reis... En ehm, wil je nou dat allemaal nog eens naluisteren en die reis meebeleven op je eigen moment... dan kun je ook eventjes op onze Twitter-account kijken. Onze Twitternaam is Dit is de Nacht. En daar heb ik een, een link gezet naar de, de playlist op, eh, op Spotify. Ja, het is... Uh, allemaal mogelijk vandaag de dag. Als je dat hebt, Spotify, dan kun je daar de muzikale reis zelf meemaken. We gaan zo meteen eh, eh, de, de doen hier eh, op Radio 1 bij de EO. Dit is de nacht. Maar eerst de Doobie Brothers met Listen to the Music. is De Nacht. Met Maarten Hach. de Lighthouse Family was dat uit 1998 alweer met hi. Tijd voor de nachtgedachten. Ik wil je nu vertellen, en ik ben niet bang om te zeggen... hoe je de liefde in mijn hart stopt. you cared for me. You put this love in my heart. I tried but could not refuse. You gave me no time to choose. You put this love in my heart, yeah. I wanna know where the bad feelings go when I'm depressed and I get down so low, and then I see you coming to me, and it's alright. tell you right now, I'm not afraid to say how you put this love in my heart, Lord. There are some times when I doubt, but you always find me out. You put this love in my heart, Jesus. Cause when I see all that you've done for me, it's hard to doubt, I just have to believe. Cause you follow up, prove just find a way. You Put This Love In My Heart van eh, Keith Green is dat dus. Ja, eh, dat, is, eh, dat was de nachtgedachte van vannacht. En ja, prachtige prachtig liefdeslied eigenlijk uit 1977. Ik ken het nog helemaal niet, maar ik, ik heb hier wel van, van zitten genieten. Swingt de pan uit. We gaan verder met Jamie Liddell. Multiply was de verrassende 3FM Series Request hit van Jamie Liddell. Dat is alweer zeven jaar geleden. En de, de, de Britse zanger is niet echt een podium... Eh, is, is, is, moet ik goed zeggen, de Britse zanger is echt een, een podiumbeest. Hij is gek op rare geluiden maken met die microfoon. Dat noemen we beatboxen, human beatboxen.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 Afrika van Toto. Ja, zo ging eh, onze muzikale reis toch nog maar even door, kennelijk, naar Afrika. Nou ja, het was niet uh, officieel onderdeel van de muzikale reis rond de wereld, maar... Eh, nou, dit was toch ook wel een, een, een, mooie locatie om even te zijn. Afrika. En, God zegenen, zegenen de regens in Afrika. Nou, dat lijkt me een, een goeie, want ze kunnen daar wel een beetje regen gebruiken. Dat is slechte oogsten van de laatste jaren. Goed, we gaan, eh, gaan door met Mariah Peters. Een, eh, een, eh, een, nieuw, een nieuwkomer, wat je natuurlijk van Toto niet kan zeggen. Dat zijn oudgedienden. Maar Mariah Peters heeft dit jaar haar debuutalbum uitgebracht. En ze is pas 20 jaar, begon al op 13-jarige leeftijd liedjes te schrijven. En heeft dus nu haar eerste album uit. Het Amerikaanse meisje uit, uit Californië. En het liedje wat ze voor ons gaat zingen is Know Us By Our Love. by. You don't have to ask me, and I need not reply. Every moment of my life from now until I die, I will think or dream of you and fail to understand how a perfect love confounded there is nothing to decide. No escape, no change of heart, no any place to hide. You are all I'll ever want, but this I am denied. Sometimes in my darkest thoughts, I wish. darkness takes its place, I hear a sound that makes me go round. Cause I am searching for someone to join me and to take away that sound that makes me go misschien is het wel uit het hart gegrepen. Kon er maar iemand zijn eh, die voor deze eenzame persoon er is. Het hoeft niet per se een, een geliefde te zijn. Het mag ook gewoon een vriend zijn. Nou, dat is, eh, dat is wat. Als je, als je, als je daar... Eh, dat, dat zo moet uitroepen. Ik hoop voor je als je je daarin herkent dat, dat die vriend langskomt. Dat was eh, Sandy Coast. En daarvoor, Daniel, of, eh, daarvoor hoorden we Leanne Rimes en Elton John met Written in the Stars. En daarvoor hadden we eh, natuurlijk Mariah Peters. En, daarmee sluiten we dit derde uur van Dit is de Nacht af. En gaan we zo meteen natuurlijk verder met nog een heel aantal mooie liedjes. Wat te denken van Daniel zo zometeen in de aftrap. Blijf luisteren. Tot zo.